Of moet ik huilen? Nu je mij voor een ander gaat ruilen, moet ik lachen of moet ik huilen? Moet ik mijn hartepijn achter een lach verschuilen? Moet ik droef zijn of moet ik blij zijn? Want van morgen af zal ik weer vrij zijn. Oh, als ik maar zeker wist dat ik jou voortaan niet mis. Dat het zonder jou het beste voor mij is. Ja, dan had ik wel weer moed, maar ik weet nu nog steeds niet goed. Of ik om jou lachen of wel huilen moet. Taxiwacht, wacht, je kust me zacht. Je gaat mijn huis voorgoed verlaten. Streel nog een keer jouw lief gezicht. Dan valt de deur achter jou dicht. Ik sta in twijfel wat te doen, voel ik nu werkelijk verdriet of ben ik opgelucht? Ik weet het niet. Moet ik lachen of moet ik huilen? Nu je mij voor een ander gaat ruilen. Moet ik lachen of moet ik huilen? moet ik mijn hartepijn achter een lach verschuilen? Moet ik droef zijn of moet ik blij zijn? Want van morgen af zal ik weer vrij zijn. Oh, als ik maar zeker wist dat ik jou voortaan niet mis, dat het zonder jou het beste voor mij is had ik wel weer moed. Maar ik weet nu nog steeds niet goed of ik kom je lachen of wel huilen moet. Moet ik lachen of moet ik huilen? Nu je mij voor een ander gaat ruilen, moet ik lachen of moet ik huilen? moet ik mijn hartepijn achter een laag verschuilen? Moet ik droef zijn of moet ik blij zijn? Want van morgen af zal ik weer vrij zijn. Oh, als ik maar zeker wist dat ik jou voortaan niet mis. Dat het zonder jou het beste voor mij is. Ja, dan had ik wel weer moed, maar ik weet nu nog steeds niet goed of ik kom je lachen of wel huilen moet. Moet ik lachen of moet ik huilen?